Elke dag dan is het weer hetzelfde lied. Wat gaan we vanavond eten? Ik weet het niet. Spersiebonen, witlof, stoofde brei. Al gehakt met bloemkool, sausje erbij. Elke dag dan is het weer die vraag. Hele lieve schat ze niet weten. Wordt het patat of pizza Hawaii? Toen zeg het nou. Wat gaan we nu weten? Zou niet weten. Haché? Getverde. Spaghetti, bami, nasi, nee dat lust die niet. Altijd is het weer datzelfde is niet goed voor je figuur. Elke dag dan is zij weer die vraag. Hé hey, mijn lieve schat, wat gaan we nu eten? Wordt het patat of pizza Hawaii? Dus zeg het nou, wat gaan we nu eten? Zou het niet weten? Haché? te vrij. Bal gehakt met bloemkool. Een sausje erbij. Elke dag dan is er weer die vraag. Hé hey, mijn lieve schat. Wat gaan we nu eten? Wordt het patat? Of pizza Hawaii? Toen zeg het nou. doe maar een uitsmijten.